Voorspoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Een grote groep eierboeren heeft flink verdiend aan de hogere eierprijzen die het gevolg waren van de fipronil-affaire. Daardoor is het gemiddelde inkomen van de hele sector dit jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de Wageningen Universiteit. Vooral de ruim 320 eierboeren die geen vaste prijzen hadden afgesproken met de tussenhandel, profiteerden van de eierschaarste door de fipronil-affaire. De prijs van eieren is sinds augustus meer dan verdubbeld. Daardoor verdienden deze eierboeren flink meer. Bij een vijfde van de 800 Nederlandse eierboeren ging het bedrijf juist op slot, omdat er te hoge gehaltes fipronil in hun eieren was gevonden. Rechters uit Amsterdam gaan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden helpen bij het wegwerken van de achterstand in de afhandeling van rechtszaken. In Oost- en Noord-Nederland liggen zo'n 5000 zaken te wachten op behandeling in hoger beroep. Daardoor duurt het nu langer dan een jaar voordat een hoger beroep wordt afgehandeld. Door extra rechters in te zetten uit Amsterdam moet de wachttijd teruggebracht worden tot maximaal negen maanden. In China zijn tien gevangenen in een stadion vol publiek rondgereden en daarna ter dood veroordeeld. Na de uitspraak van de rechter werden ze direct weggeleid en geëxecuteerd. Een lokale rechtbank had de publieke rechtszaak een paar dagen van tevoren aangekondigd. Op beelden van toeschouwers is te zien hoe mensen op de tribunes kletsen, roken en filmpjes maken in het stadion, terwijl familieleden van de veroordeelden hysterisch huilen. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk hebben in de meeste gevallen erkenning en genoegdoening gekregen. Dat zegt de stichting die de afhandeling van de klachten heeft bekeken. De klachtencommissie heeft bijna 1500 klachten afgerond die bij het meldpunt waren binnengekomen. 860 slachtoffers vroegen om een schadevergoeding. In totaal is 28,5 miljoen euro uitgekeerd. Het weer nog, het blijft op de meeste plaatsen droog. In het oosten veel bewolking, richting zee is er meer zon. Morgen ook droog en wat zon, woensdag is er meer bewolking.